uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Wenen hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de nieuwe regering... waaraan de rechtspopulistische FPE deelneemt. Met fluitconcerten en spandoeken betoogden de demonstranten... tegen de anti-vreemdelingenkoers van de nieuwe regering. Hoeveel mensen er precies meeliepen is onduidelijk. De organisatoren hebben het over 80.000 deelnemers... maar de politie zegt dat het er niet meer waren dan 20.000. De situatie van BMX'er Jelle van Gorkom is stabiel, maar hij ligt nog altijd in coma na zijn zware val op de training afgelopen dinsdag. Dit schrijft de KNWU in een persbericht. De zilveren medaillewinnaar van de Spelen in Rio krijgt geen slaapmedicatie meer toegediend. En dat houdt in dat hij op eigen kracht uit zijn coma moet ontwaken. Hoe lang dat nog gaat duren is onduidelijk. Net als dat onzeker is hoe Van Gorkom er geestelijk aan toe is als hij zou ontwaken. Bij een kettingbotsing met drie personenauto's en een vrachtwagen op de A16 richting Rotterdam is een dode gevallen en drie zwaar gewonden. De dode is een man van 60 uit Papendrecht. Het zware ongeluk vond plaats ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. Hulpverleners hebben de zwaar gewonden uit hun auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De weg was enkele uren afgesloten. De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd. Hij wordt gehoord door de politie. De tbs'er die vorige week niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof is aangehouden. Hij werd vanmiddag in de stad Groningen op het terrein van een bedrijfspand gearresteerd door een eenheid van speciaal getrainde politiemensen. De tbs'er zit in de Van in Groningen. Hij had daar afgelopen zondag terug moeten zijn van zijn verlof, maar hij meldde zich niet en was sindsdien voortvluchtig. Waarvoor de man was opgenomen in de kliniek is niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het zuiden steeds meer opklaringen. Het koelt vanavond af tot rond het vriespunt.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 Just trying to be in there. The Euro Breakdown. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room. Cause I wanna touch baby I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Love. zonsondergang ben ik bij je. Ach, wat een geruststelling is dat. Ja. En als ik daar zo over nadenk, dan denk ik alleen maar... Oh, yeah. <laughs> heerlijk, heerlijk. Het is tien over acht, dames en heren, ladies and gentle people. Het is tijd om weer verder te gaan met de Euro Breakdown. We hebben dit uur weer genoeg nieuws op de planning staan. Ik had eigenlijk een nieuwtje voor het eerste uur, maar die, had ik, die heb ik toch even bewaard. Want ik vond het toch wat, eh, wat minder eh, fijn nieuws. Ehm, ja, ja, Patrick, jij kent, eh, jij kent David Bowie. David Bowie ken jij waarschijnlijk wel. Ja, David Bowie, legend. Die ken je. Ja, die ken ik. Wist jij ook dat hij kennelijk tijdens zijn reality tour 2004 dat hij een hartaanval heeft gehad? Nee, je niet. Ja. Nou. Ja, dat is eh, tijdens eh, het eh, slot van zijn reality tour in 2004 heeft David Bowie een hartaanval gekregen. De onthulling wordt gedaan in een nieuwe documentaire David Bowie, The Last Five Years. Tijdens een optreden in Praag ging het mis volgens Earl Slick, eh, die Bowie als gitarist vergezelde. Was Bowie aan het begin van de tournee in blakende gezondheid. Naarmate de tour vorderde ging het steeds minder goed met de zanger. Het was niet de David die ik in de voorgaande jaren had gezien, zo zei hij. Slick die had tijdens het optreden via de blikken van Bowie door dat er wat mis was. Er is echt iets goed fout gegaan wanneer ik, na, wanneer ik zijn tourmanager daarop heb gewezen. Daarna haalden de beveiligers hem van het podium af en eh, David Bowie besloot het snel achter zich te laten maar dat gaf niet heel veel later. Eh, het Hurricane Festival in Duitsland. Eh, dat was ook eh, zijn laatste concert tevens. Dat vond ik wel pittig nieuws. Dus nooit eigenlijk geweten dat die... nou, het, het, kan iedereen gebeuren. Laten we dat even voorop stellen. Dus ja. Dus Patrick, wat, even heel kort, want we hebben nog 50 seconden. Hè? 50 seconden. Wat gaan wij vanavond doen? We gaan zo gezellig met z'n viertjes. Gaan we lekker. Ja, doe maar, doe maar met z'n drietjes. Met z'n drietjes. want vrouwlief die blijft thuis natuurlijk. Oh, oké. Eh, ja, ja. met z'n drietjes daar. Ja, die mag niet hoor. Eh, als, die, als, als die de kroeg in gaat, jongen, echt waar. In ieder geval, we gaan even wel lekker wat, eh, wat nuttiger. Ja, we gaan, we gaan helemaal los op de bubbling beats. En ja, de beste nummers die je maar kan bedenken. En dan kan ik maar één nummer bedenken... wat ik toch wel graag vanavond niet alleen hier, maar ook daar zou willen horen. The Wine for me, darling. dat is deze. you move your spine is alarming. Then you just... Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Got you too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. Mm, that cake looking appetizing Hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe, girl. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at the Rari. Fresh vanilla smooth like a honey year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Huh? Wine for me, darling. You wanna dock in a fly out? Wine for me, dog. Baby, wanna lease, rent, or buy out? Wine for me. That money keep blowing, swat shorty tip tongue. Got, got your left cheek showing, mama. Tip Huh? Bring that body my way. my way. Can't take it off my breath. Look like you do, ballet. Oh. Hold tight when you tiptoe. When you tiptoe. Say something. Say something when you tiptoe. When you tight when you tiptoe. When you tiptoe. Hold tight when you. Wine for me, darling. Oh, yeah. When you move your spine is alarm. Mm-hmm. And why you just wine for me, darling. Oh, yeah. One time, two time for the DJ tiptoe. You tip-toe. made plans and I, uh, I made problems. We were sleeping back to back. We knew this thing wasn't built to last. Yeah, good on paper picture perfect. Chase the high too far too fast. Picket white fence, will be painted black. And I wish you would hurt me harder than I hurt you. And I wish you would not wait for me, but you always do. I should hopeless. Heaven can help us, well, maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The sea and decide. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The sea decides, And I will still be here, stargazing. I still look up is unkind. Let's make up our own minds. We've got our whole lives. Let's see and decide. Stargazing, Kygo en Justin Jesso. Heerlijk, heerlijk. Jongens, het is bijna 7 voor half 9. Dat betekent maar één ding. Om half 9 gaan wij samen met DJ Falafel... gaan wij de nummer 20 tot en met 10 doornemen. Patrick heeft nog nooit eerder kennis gemaakt met DJ Falafel. Dus ik zie hem ook heel verward kijken. Die heeft echt geen idee over wie ik het nou heb. Nee, ik weet echt niet waar je het over hebt. Eh, leg eens uit. DJ Falafel. Nou, je gaat het zo horen. Dat ah. is eh, onze huiskeuk, tuin en studio rapper is dat. Eh. Ah. Die eh, maakt iedere, iedere zaterdag maakt zijn debuut. En ja, ja. Die, die kondigt altijd even de break Breakdown even aan op zijn manier. Op oh. zijn unieke, prachtige manier. Maar jongens en meisjes, we hebben ook natuurlijk weer wat nieuws klaar eh, klaarstaan. En dan nou ben ik nog op zoek naar iets, maar ik kan het weer niet vinden. Eens even kijken, waar staat het nou? Hmm. Kan hij het weer niet vinden, hè? Oh, wat een faalhaar. Ah ja, ik heb mooi. Kijk, zo doe je dat. Ja, we hebben wat nieuws, eh, want eh, er is, we volgen natuurlijk ook een beetje Engeland op de voet. Dat is eigenlijk omdat die wel een hele bekende lijst hebben die wel heel die van ons lijkt. Maar moet eerlijk zeggen, er is altijd nog wel meer. Eh, voor de zesde week is eh, Perfect eh, van Ed Sheeran het meest de meest populaire hit in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen staat diezelfde Ed Sheeran nu ook voor de tweede week tegelijk op de tweede plek met River. Achter Perfect en River weet Anywhere van Rita Ora na vier weken afwezigheid weer terug te keren in de top 3. En natuurlijk horen jullie straks deze nummers. ja, River hebben we natuurlijk al gehoord. Eh, perfect gaan we natuurlijk straks ook nog even horen. We gaan kijken waar die straks staat. Eh, eh, wellicht, wel horen dat jullie dat wel om half negen. Want er is natuurlijk wel weer een wisseling van de wacht geweest in de lijst. En ja, uiteindelijk komt Rita Ora natuurlijk ook weer. Maar we gaan nu eerst een plaat draaien van... ja, ik, ga hem even kijken of jullie het snappen als ik hem zo aankondig. Selena Gomez, Marshmallow, Wolves. In your eyes, there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do I want? Don't make me choose. my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you ride it won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride? it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Baby, if it's meant to be. Maybe we do. Maybe we don't. Maybe we will. Maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be. nu aan geen fabel. Zoeter dan de wafel. En gezonder dan falafel. En hey, joh, die shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes. Dankjewel DJ Falafel. Ja, dat is dus nou <laughs> DJ Falafel. Oké, nou goed. In ieder geval DJ MC Falafel. Ja, die kondigt altijd eh, onze mooie Euro Breakdown aan. En zoals ik heb gezegd, het is 1 over half 9. Dus dat betekent dat het tijd is om de nummer 20 tot en met 10 door te gaan nemen. Op nummer 20 deze week staat Portugal The Man met Philip stil. Stond vorige week nog op plek 19. Deze week op plek 19 Machine Gun Kelly, X Ambassadors en BB Rexa met Home. Stond vorige week op plek 16. En op plek 20, Axwell en Grosso, Trevor Guthrie met Dreamer. Stond, vorige, zat deze week op plek 18 en op plek 17 Camilla Cabello, Never Be The Same. Vijf plaatsen gestegen, want vorige week stond hij nog op plek 22. Zane featuring Zia, From Dusk Till Dawn. Staat deze week op 16, stond vorige week op 15. En op 15 deze week Jason Derulo featuring French Montana met Tiptoe. Twee plaatsen gestegen, stond vorige week op plek 17. Twee plaatsen gezakt is Haley Steinfeld, Alesso en Florida Georgia Line. En, eh, met het nummer What staat op plek 14. En Kygo featuring Justin Jesso met Stargazing staat deze week op 13. Vorige week ook op plek 13. Post Malone met I Fall Apart stond vorige week nog op nummer 9. Staat deze week op nummer 12. BB Rexa featuring Florida Georgia Line. Mensenby hoorde je natuurlijk net. En die staan nu op dit moment op 11. Eh, en op nummer 10 staat Selena Gomez, eh, sorry, Selena Gomez, <laughs> Louis Fonsi en Demi Lovato met Ikame La Culpa. Lekker. <laughs> Hij komt zo lekker maar bekje uit, <laughs> jongen. Erg waar. Ik ben er zo blij mee. Ik ben er zo blij mee. We hebben natuurlijk eh, net al geluisterd naar Selena Gomez. En dan is het niet meer dan normaal dat ik de vrouw ga aankondigen mijn tweede vrouw, mijn droomvrouw. Mocht ik ooit Marloes verlaten, wordt dit mijn vrouw. En ja, voor de mensen die al wat, eh, wat langer luisteren... weten dan ook wel gelijk over wie ik het heb. Ah, laten we hem aanzetten. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes. I could be close to your lips again I know you didn't call your parents And tell them that we ended Cause you know that they'd be offended Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I get scared when we're not Cause I'm scared you're with somebody else So I guess that it's gone And I just keep lying to myself miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you, oh, I do. missen je allemaal, we missen je allemaal. Zeggen ze. Oh, hey eh, Patrick, wat is een Grammy? Een Grammy is toch zo'n uh, beeldje of zo voor de films? Ja, ik ben niet heel goed te <laughs> ik ga heel even het geluid opzoeken wat hierbij past. <sighs> Zo jammer. <laughs> ja, sorry. Paul en terecht. maat, maat, maat, maat, maat. Waarom nou? Ja, geen idee. Niet op de hoogte in de showbiz-wereld. Ja, ik, vind het toch wel zeer, zeer kwalijk. Ja, ik schaam me ook wel heel erg diep hoor. Ja, dat eh, geloof ik ook direct. Eh. <laughs> Zo jammer weer dit. Nee, een Grammy, ja, dat is natuurlijk een van de hoogste prijzen die je kan, eh, kan ontvangen in muziekland. En de line-up van de Grammy Awards die, die groeit. de rits van artiesten die eind deze maand zullen optreden tijdens de Grammy Awards is weer groter geworden. De organisatie van de muziekprijzen heeft woensdag meer namen bekendgemaakt. Zo zullen op 28 januari ook Bruno Mars en Cardi B hun nieuwste single Finesse, Finance uitbrengen. En eh, ook eh, optredens van Louis Fonsi, Daddy Yankee, Kesha en Sa zijn, Sa zijn bevestigd. Ook zullen Logic, Alessia Cara en Kelly hun uh, hit 1-800 op het podium brengen. Eerder al werden de namen van Pink, Lady Gaga, Childish Gambino en Little Big Town bevestigd als, optreden, als optredende artiesten. Wat is er met mij vandaag? Echt waar tijdens de <laughs> awardshow. Jay-Z heeft inmiddels 21 Grammy Awards gewonnen. En ook dit jaar is hij de grote kanshebber met 8 nominaties. Netjes. Ja, ja. Zo leer je nog eens wat, hè? Educatief programma is dit, hè? <laughs> Echt waar, jongens. Dat is toch gewoon, als je, als je hier vandaan komt, dan, dan ben je gewoon helemaal volleerd. Dat is gewoon prima. Dus ja. Ja, zeg maar. Eh, het is alweer bijna tijd jongens. Het is eh, om tien voor negen is het tijd om de nummer 1 te gaan onthullen van de Euro Breakdown. Wie staat er deze week op één in de lijst der lijsten? De Countdown of the Continent. We gaan eerst nog even een lekker plaatje draaien. En dan komen we eh, daarna weer bij jullie terug. Plaatje wat we dan maar eens even op gaan zetten. Dat is een lekkere track, een lekkere plaat. Hè? Dus zo doen wij dat weer. We gaan uh, eh, NF gaan we draaien, want ik vind dat we die de laatste tijd net even iets te weinig gedraaid hebben in onze uh, lieflijke Euro Breakdown. It's like Yeah. I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make you disappointed. It's annoying. I just wanna make you feel like everything I ever do is never trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you were never even wrong in the first place, right? Yeah, I'ma just ignore you, walking towards you. With my head down, looking at the ground, I'm embarrassed for you. Paranoia. What did I do wrong this time? That's parents for you. Very loyal. Should I have my back? Would you put a knife in my hands? For what else should I carry for you? I care for you, but. Right now wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. all these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. Yeah. You don't wanna make this work, you just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt me guess. You want an apology? Probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I'm gonna have to leave. Please don't come after me. I just wanna be alone right now. I don't really wanna think at all. Go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call them on. like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now. I give it all to you. On the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you these voices in my head get loud I wish that I could shut talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen.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 Dat is Louis Fonsi, Demi Lovato met Ekame La Colpa. Want vorige week nog op 7. Selena Gomez en Marshmallow met Wolves staan deze week op 9. Rita Ora staat deze week op 8. En op nummer 7 Clean Bandit, Julia Michaels met I Miss You. NF Let You Down staat deze week op 6. Stond vorige week nog op 4. Helaas twee plaatsen gezakt. g Easy featuring Halsey Him and I staat deze week op 5. Post Malone featuring 21 Savage met Rockstar staat deze week op 4. En op nummer 3 staat eh, Eminem, Ed Sheeran en River. Die hoorde je natuurlijk al eerder dit uur. Camilla Cabello featuring Young Thug Havana staat nog steeds op 2. Is gewoon niet die lijst uit te slaan. Niet met een stuk hout. En dat betekent maar één ding. Voor de mensen die een beetje hebben opgelet en die het programma vaker volgen... betekent dit dat er een nummer op één staat... Ja, het meest romantische nummer, denk ik nu al wel, van 2018. Ik ga jullie niet langer in spanning houden. Ik zeg, pak je partner vast, of je bezemsteel, of je kapstok... en ga lekker schuifelen op deze plaat. I found a love for me darling, just right in Follow my lead Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our just my secrets to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be all. future in your eyes. Well, baby, I dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful I don't deserve this. Darling, you look perfect. Nee, het is, uh, ja, tot ik, eh, we kunnen er grapjes over maken. Dit is wel echt het meest romantische nummer, denk ik, eh, in, in 2018. Patrick, voor de mensen die via de webcam kunnen meekijken, heeft net geschuifeld met zijn microfoon. Ik hoop dat jullie <laughs> ook de liefde hebben gevonden in ja, of de armen van je geliefde... of de armen van degene naast wie je zit. Dus ja, zullen we het eens over zeggen? Ja, dat valt erover te zeggen. Vrij weinig eigenlijk. Ja, dat dacht ik. Eh, jongens, het is alweer het einde van een, eh, een, een, ja, een leer, een, educatief programma. Waar wij onze geesten ontwikkelen. Iedere week weer. De samensmelting van Europa. In een lijst samengevoegd van 40 nummers. De <laughs> Euro Breakdown. Ja. <laughs> Ja, ik, ik vond het zo mooi. Ik denk, dat moet ik gewoon een keer gezegd hebben. Ja, het komt perfect hoor. Ja, wel. dat, eh, ja. En als het anders is, dan horen we het graag. Hè. Ja, nee, dat is, eh, ben ik helemaal met je eens. We gaan eh, afsluiten, jongens. Het is klaar. Het is gedaan. We hebben alweer een, een week gehad. En alweer de resultaten geboekt in dit leven. <laughs> Zijn jullie er ook zo klaar voor? Tuurlijk zijn we er klaar voor. Jongens, ik wil jullie bij deze heel erg bedanken alvast weer eh, voor alweer een week van de Euro Breakdown. Vorige week eh, hadden we natuurlijk Erik bij ons in de studio. We hadden Fred hadden we erbij. Deze week hebben wij, had ik, Patrick had ik de gast. En ik, eh, ja, deze week was ik alleen met Patrick. Ik hoop dat Quinten en Erik volgende week zich ook weer ja, ja, bijvoegen aan deze prachtige draaitafel.